Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Buffalo in Groningen zijn afgelopen avond een politieagent en een nog onbekende vrouw om het leven gekomen. Rond 8 uur kreeg de politie een melding van mishandeling in een huis in Buffalo. Binnen werd het lichaam van de vrouw gevonden. De vermoedelijke dader was volgens de politie naar het treinstation gegaan. Daar ontstond een schietpartij waarbij een 48-jarige hoofdagent om het leven kwam. De verdachte van 25 raakte gewond. Hij is gearresteerd. Ook een agent en een omstander raakten gewond. Zij zijn niet in levensgevaar. Op een persconferentie vannacht sprak burgemeester Reewinkel van Groningen van een verschrikkelijk incident. Hij heeft de commissaris van de Koningin van de Berg en minister Opstelten van Justitie en Veiligheid op de hoogte gebracht. De benefietavond voor Japan heeft 6 miljoen euro opgebracht. In de Amsterdam Arena keken 35.000 bezoekers naar optredens van Jan Smit, Nick en Simon en de toppers. Ook was er een vriendschappelijke wedstrijd tussen Ajax en de Japanse eredivisieclub Shimizu s pulse het Rode Kruis heeft voor de slachtoffers van de aardbeving en het tsunami Giro nummer 6868 geopend. Het ingezamelde geld is onder meer bedoeld voor medicijnen en dekens en het bouwen van opvangcentra in Japan. Burgemeester Martin Bouvet van Sliedrecht heeft zijn functie per direct neergelegd. Hij kwam in opspraak door het traditionele baggerfestival waarvan hij voorzitter was. Vijf jaar geleden zou na het festival in opdracht van Bouvet te veel geld zijn achtergehouden van horecaondernemers. De geruchten over de kwestie leiden tot politieke spanningen in Sliedrecht. De commissaris van de Koningin heeft nu besloten dat de PvdA Bouvet voorlopig wordt vervangen door gedeputeerde Tony van der Vondenvoort.